Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk. Zandhuizen in Friesland. Daar werd een echtpaar dood in huis gevonden... terwijl hun zoontjes van vijf en zes buiten waren. Het onderzoek in en om het huis werd gestaakt toen het donker werd. De komende dag gaat de politie verder. Het huis in Zandhuizen wordt vannacht bewaakt. De kinderen zijn opgevangen. De Friese politie heeft nog geen idee of de ouders om het leven zijn gekomen... door een misdrijf, een ongeluk of iets anders. Alle opties zijn nog open. De man die donderdag een politiebureau in Parijs aanviel... woonde in een Duits asielzoekerscentrum. Justitie in Duitsland laat weten dat vandaag zijn woning... op het AZC in Recklinghausen is doorzocht. De 20-jarige Marokkaan wilde met een mes het politiebureau in Parijs binnenstormen. In eerste instantie werd gedacht dat hij ook een bomgordel droeg... maar die bleek nep. Hij werd op straat door de Franse politie doodgeschoten. Bij de huiszoeking in Duitsland zijn geen aanwijzingen gevonden... dat de man betrokken was bij andere plannen voor aanslagen. Mexico is bereid drugsbaas El Chapo uit te leveren aan de Verenigde Staten. De Amerikanen willen hem al jaren vervolgen, maar tot nu toe werkte Mexico daar niet aan mee. Maar na de laatste ontsnapping van El Chapo een half jaar geleden en zijn arrestatie afgelopen vrijdag zijn de Mexicanen van gedachten veranderd. De advocaat van de drugsbaas heeft sinds vrijdag al zes verzoeken ingediend om uitlevering te voorkomen. De Amerikaanse minister van Justitie zegt dat ze graag met Mexico wil samenwerken om El Chapo, die eigenlijk Joaquin Guzman heet, veroordeeld te krijgen. De Nederlandse volleybalvrouwen hebben zich nog niet geplaatst voor de Olympische Spelen in Rio. Ze verloren de finale van het kwalificatietoernooi in Turkije met 3-1 van Rusland. Als winnaar van het toernooi plaatst alleen Rusland zich direct voor de Spelen. Oranje krijgt dit voorjaar een herkansing op een kwalificatietoernooi in Japan. Het weer. Vanuit het westen gaat het af en toe regenen. Minima vannacht tussen 4 en 7 graden. In de ochtend trekt de regen weg naar het oosten. En dan breekt de zon door.